heb twee ogen zo blauw. Ik heb twee ogen zo blauw. Eén van mijn buurman en één van mijn vrouw. Twee ogen zo blauw. Ja, ik heb twee ogen zo blauw. Ik heb twee ogen zo blauw. Eén van mijn buurman en één van mijn vrouw. Twee ogen zo blauw. Toen een buurvrouw eens koffie kwam lenen, was een vrouwtje net boodschappen doen. Hij zei, schat, wat heb jij mooie benen, kom eens hier, dan geef ik je een zoen. Toen kwam net mijn vrouw binnen binnengeslopen, al wat stonden we stijf van de schrik. Vlug is zij naar de buurman gelopen, een minuut of vijf later zong ik... Ja, ik heb twee ogen zo blauw. Ik heb twee ogen zo blauw. Eén van mijn buurman en één van mijn vrouw. Twee ogen zo blauw. Ja, ik heb twee ogen zo blauw. Ik heb twee ogen zo blauw. Eén van mijn buurman en één van mijn vrouw. Twee over aanloop had hij nooit te klagen. Iedere buurvrouw bij ons in de straat kwam geregeld iets lenen of vragen. En zijn vrouw zagen zij steeds te laat. Ik ben dikwijls verhuisd in mijn leven. Steeds dacht ik, hier gebeurt het me niet. Maar de buurvrouwen die zijn gebleven dus zong ik nog heel dikwijls dit lied. Ja, ik heb twee ogen zo blauw. Ik heb twee ogen zo blauw. Eén van mijn buurman en één van mijn vrouw. Twee ogen zo blauw. Ja, ik heb twee ogen zo blauw. Ik heb twee ogen zo blauw. Een van mijn buurman en één van mijn vrouw. Twee ogen zo blauw. Twee ogen zo blauw.